Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Duitse stad Trier is een auto op voetgangers ingereden. Er zijn twee doden gevallen, 15 mensen raakten gewond. De bestuurder van de auto is opgepakt. En volgens de burgemeester van de Duitse stad reed hij met opzet op de mensen in. We hebben hier een amokfahrer in de Innenstad. En ehm, we hebben tussen twee gesichterden toten en 15 bis schwerstverletzte. Sommige gewonden zijn er slecht aan toe. De automobilist wordt verhoord. Het gaat om een Duitser van 51. Over zijn motief is nog niets bekend. Een arrestatieteam heeft in Reden in Gelderland op een man geschoten. Die ging door het lint toen een deurwaarde bij hem voor de deur stond met een ontruimingsbevel. De man bekogelde hem met brandbommen. En ook de politie kreeg daarna brandende spullen naar zich toe. De man raakte zelf gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen week een klein beetje afgenomen. Bijna 34.000 mensen kregen afgelopen week te horen dat ze corona hebben. En een week eerder waren het er nog meer dan 37.000. Ook het aantal ziekenhuisopnames is licht gedaald. En als alles meezit, gaat ons land vanaf 4 januari vaccineren tegen corona. Het Europese Medicijngenootschap beoordeelt de komende weken twee vaccins. Eind deze maand komt een eerste lading van het Pfizer-vaccin aan in Nederland. Minister De Jonge heeft lang toegewerkt naar dit moment. Vaccinatie is inderdaad de beste troef die we in handen hebben om deze nare crisis achter ons te laten. Maar dat zal echt stapsgewijs gaan. Dus we hopen te kunnen beginnen met de meest kwetsbare mensen. Ja, dat, dat helpt natuurlijk wel geweldig. En als we daarnaast eh, heel intensief eh, testen, dan is er natuurlijk wel weer meer mogelijk. In de loop van het eerste half jaar zouden dan ook de eerste maatregelen kunnen worden opgeheven. Het weer, het is vanmiddag wat vaker droog. Zo nu en dan kan de zon tevoorschijn komen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig en een graadje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB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 的。 the sky opens up when we touch it. It's making me say that the way you hold me. Oh, the night gave me life, baby. I can't explain the way you hold.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 feel so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another the way you hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. want to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 Wil je weer als ooit begeren? Al die dromen, ons ontnomen, lang vervlogen in de nacht. Is er nog genegenheid? eigenheid? oh, is er slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen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 always got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up raw, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the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 Minister Grapperhaus wil niet zeggen of de persoonlijke opvattingen van Mirjam de Bondridder... een rol hebben gespeeld bij het tegenhouden van haar benoeming in een regionale euthanasiecommissie. Grapperhaus zegt dat hij en minister De Jonge om privacyredenen niets kunnen zeggen over hun afwegingen. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en lokaal kans op een buitje. Minima tussen 2 en 6 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk druilerig bij 5 tot 8 graden.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 down.